Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amsterdamse zedenzaak zijn de gesprekken over schadevergoedingen begonnen. Dat heeft advocaat Korver tegen RTL Nieuws gezegd. Hij verdedigt 45 slachtoffers van hoofdverdachte Robert M. die kinderen misbruikte op kinderdagverblijf het Hofnarretje. Korver heeft goede hoop dat er een oplossing komt voor zijn cliënten. Hij houdt er rekening mee dat de onderhandelingen een jaar gaan duren. Nederland is uitgenodigd voor informeel overleg over het Duitse voorstel voor een nieuwe Europese grondwet. Dat heeft minister Roosentaal bekendgemaakt. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle wil dat de EU slagvaardiger en democratischer wordt met de grondwet. Hij denkt dat de wet de nationalistische tendensen in de Unie kan tegengaan. Westerwelle wil onder meer dat Europeanen zelf hun Europese president kunnen kiezen. De Nederlandse politietrainers in Kunduz hebben al hun trainingen hervat. De missie in Afghanistan stond een paar weken op een lager pitje... naar onrust over de Koranverbrandingen op een Amerikaanse militaire basis. Bij de gewelddadige protesten vielen tientallen doden, onder wie een aantal Amerikaanse militairen. Volgens de Nederlandse trainers voelde de omgeving rond het kamp vandaag weer veilig genoeg aan... om de trainingen buiten de poort te hervatten. Universiteiten vinden het jammer dat staatssecretaris Zijlstra het voor buitenlandse studenten moeilijker maakt een studiefinanciering te krijgen. Nu hebben studenten recht op studiefinanciering als ze minstens 8 uur per week in Nederland werken. Zijlstra verhoogt die grens naar 14 uur. De Vereniging van Universiteiten is bang dat meer uren werken ten koste gaat van de studie en zegt dat studenten hier niet komen om te profiteren. Het weer vanavond droog en bewolkt. Morgen begint grijs. Later op de dag wisselen zon en bewolking elkaar af.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 Het is 9 uur geweest. Dat betekent ik ben beland in een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week weer tussen 9 en middernacht ben ik bij je. Met de grootste hits uit de hitlijst. Een mix van dance en R&B. Het eerste uurtje een mix van dance en R&B. En het tweede en derde uur DJ Mauzo in de mix met de grootste clubklassiekers alle achter elkaar een beetje gebleken vandaag. Moet je ook eerlijk bekennen, het was allemaal vlug vlug. Ik had helemaal geen tijd om alles voor te bereiden. ik heb gewoon de tweede platenbak van eh, DJ Mouse al gepakt. En eh, ja, wat plaatjes ertussen gestopt, een paar cd'tjes. Dus we gaan kijken mooi zou kunnen breien. Ik heb een hoop lekkere muziek bij me, dat sowieso. Die plaat van Michel Telo. Nou, ik vind het origineel een beetje langzaam. Dat uh, eh, Ice eh, te Pegue, zoiets dergelijks. Ik weet niet eens wat voor taal het is. Is het nou Frans, is het nou eh, Spaans of whatever. Of Italiaans kan ook nog natuurlijk. Ina heeft hem ook nooit gezongen, maar hij staat in het hitlijst. En ik denk van, ik ga hem draaien alleen dan de danceversie.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 Ger Pardoe tezamen met Chef met bagagedrager. Daarvoor die grote hit van Michel Telo met Ice uh, te Pegue. Niet dergelijks daar voor jou een remixjasje. Ook hoor je nog Jason Derulo met Breathing. En ook Lloyd Futuring, Andre 3000 en Little Way met Dedication to My Ex. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Als ik had gezegd, ik heb eigenlijk heel weinig voorbereid. Maar kijken of er nog een beetje leuk nieuws op het internet staat. Rihanna is not a happy single. Rihanna is alleen en daar baalt Rihanna van. Rihanna wil een kerel, Rihanna wil een man. Deze twee zinnen rijmen, maar dat is volkomen onbedoeld. Nee, Riri wil een vent en daarom zet ze Twitter in. Dat Rihanna niet vies is van het posten van fotootjes als bekend. En ook nu twittert ze een afbeelding voor zichzelf met het bijschrift... Come here, rude boy. Jammer dat ze er niet even bij vertellen waar ze dan was, want dan had je er meteen naartoe kunnen gaan natuurlijk. Ja, ik ben single en daar geniet ik van. Het vrijgezellenleven wordt zwaar overschat. Nee, ik geniet er niet van, zegt ze. In een interview met eh, Jonathan Rush. De Jonathan Rush Show. Ik maak zulke ongelofelijke dingen mee in mijn leven. Ik wil het met iemand delen. Dat mis ik op dit moment. Ja, en wij maar denken dat ze weer met Chris Brown aan het scharrel is. Nou, is dus helemaal niks van waar. Ze is gewoon eenzaam en alleen. Maar eh, ja, je kan er nog een kansje maken. Rihanna vertelt op zoek te zijn naar een man die cool, leuk en grappig is. Maar ze knapt af op mannen die geïntimideerd zijn door haar succes. Nou, ga erop af, vriend. Gina, scoren. En eh, Jennifer gaat Courtney koppelen. Je hebt niet voor niks jarenlang samen in de serie gezeten die Friends heten. Als vriendinnen moet je elkaar helpen, dus gaat Jennifer Aniston Courtney Cox aan de man helpen. Courtney Cox was jarenlang getrouwd met acteur eh, David eh, Arquette, maar is inmiddels sinds 2010 alweer alleen. Sterker nog, ze gaf toe in een interview dat ze sindsdien ook met geen andere kerel meer het bed in is gedoken. Er staat al twee jaar droog. Ik heb al meer dan een jaar geen seks gehad. Ik heb slechts één keer gefleurd met een man. En dat is alles, zegt ze zelf. Onze vriend van Jennifer waren de rollen vroeger omgedraaid en gaf Courtney altijd raad aan Jen. Als ze eerst smerige gelukkig is, maar sinds die smerig gelukkig is met Justin eh, Theroux... gaat ze nu wat terug doen voor haar maatje. En volgens die vriend is Jen geknipt voor deze taak. Er zit vol goede ideeën en Jennifer heeft al enkele suggesties gedaan voor uh, mogelijke dates. Dus eh, ik zou zeggen, misschien maak je ook een kans, hè. TFM Zandvoort, The Nightwalk. Het beste van dance en R&B in de mix op de radio. Zometeen Benny Royal met Let's Keep It Coming. Ook T-Pain, maar eerst Jennifer Hudson. Samen met Neo en Rick Ross. Het Think Like a Man. most back-to-back beats. Nightwalk. Funk Master Flex Night. Funk Master Flex. Funk Master Flex. Funk Master Flex. it was whatever. Tell me whatever hell made us oh. think this was gonna be better. And now I'm telling you lies, all because I hate to see the tears in your eyes. Of course I want my cake and eat it too. I'm a guy, and of course you don't understand. But you would if you thought like a man. Time costs money and it's so expensive. Versace linen got these women blowing kisses. Leaning on my auto, she so photogenic. Can I take a picture? She my Mona Lisa. Living like a princess in a fairy tale. You know them people up in Barney show and tell. Bentley backing out of Neiman, seen a ponytail. Five carry yellow diamond, you don't know me well penthouse at the Trump, sit on Collins Ave. She caught an attitude, I had to call a cab. You don't understand this altitude I'm ballin' at. I'm at the game on the wood where the owner's at. So different but the same, boy. You tell me everything, yeah. You show me how to think. You're the only one to blame. It's such a shame. Yes, you lost.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 And now I'm with my friends. Let the party begin. Turn all the lights on. Uh-huh. Your head Zandvoort. The Nightwalk. dat was muziek van T-Pain. Met Turn All The Lights van deed hij samen met uh, Nio. Ook hoor die muziek van Benny Roy met Let's Keep It Coming. En ook de muziek van Jennifer Hudson tezamen met Nio met Think Like A Man. En ze werd ook nog geassisteerd door eh, trouwens Rick Ross. GFM Zandvoort, The Nightwalk, straks. De tweede en derde uur DJ Mouse in de mix op de radio. Maar is nog even lekkere muziek. Onderweg Olly Murs met Dance With Me Tonight. Radio Nightwalk. Nightwalk. ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to, to sing to you ladies. other side that we will break walked away, way, way. Now I seen you been hanging out. spoor je niet helemaal maar het zal hem eigenlijk liggen. Dat is muziek van eh, Cheryl Lloyd met Want You Back. Daarvoor muziek van Alicia Reed, tezamen met de Jumpsmokers met Alone Again toepasselijke plaat voor uh, Rihanna. Nou ja, again. Ze is nog steeds alleen. En ook hoorde je nog die heerlijke plaat van Olly Murs met Dance With Me Tonight. Toen ik de plaat voor het eerst hoorde, dacht ik dat het een dame was, hè. Dus ik weet het niet, maar de naam en, het stemmetje in het begin heb je echt iets van... Ja, is het nou een man of een vrouw? In ieder geval ZFM Zandvoort, de Nightwalk. Heb ik nog leuk nieuws voor je. Brad Pitt en George Clooney zijn niet te beroerd om hun verantwoordelijkheden te nemen twee helden gaan een toneelstuk doen... waarin het homohuwelijk aan de kaak wordt gesteld. Ligt nogal gevoelig in Amerika. En mooi dat deze twee giganten zich dan daar hier ook voor in gaan zetten. Brad gaat volgens het verhaal een rechter spelen die uit de kast komt... nadat hij zich had, uh, nadat hij had afgesproken voor een... Uh, nadat hij zich had uitgesproken voor een homohuwelijk. En George kruipt in de huid van een advocaat... die pleit voor huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht de twee eh, oceanvrienden vrienden erbij. Neemt kerst van het toneelstuk wel dikke vorm aan. Ook Martin Sheen, Kevin Bacon, Jamie Lee Curtis, Matthew Morrison, Matt Booner en Christina Letty spelen een rol in dit toneelstuk. Dus kan nog een grote hit worden. Hier bij Zandvoort. We kunnen ons voorstellen dat het uh, awkward moment is. Wanneer er op een rode loper een rubbertje uit je broekzak valt. Het overkwam acteur Zac Efron. Bij de première van zijn nieuwe rolprint The Lorax wilde hij een journalist een hand geven toen er condoom uit zijn broekzak viel. En ja, je weet in Puritein Amerika zorgde voor opschudding. Ik kijk nooit naar de zakken voor ik over een rode lopen moest. Hij kijkt nooit in zijn zakken, maar eh, ja, nu gaat hij dat toch zeker wel doen. Want eh, ja, sta je een beetje voor lul als er in één keer een condoom uit je broekzak komt vallen. Maar verder maakt seks zich eh, logischerwijs niet langer druk om het hele gebeuren. Ik geef in ieder geval een juiste boodschap af. Ik doe het veilig. Gaan we snel terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Bring the beat in. met Love on Top. Zometeen het nieuws weer en verkeer. Dan zijn we nog twee uur lang bij je terug met DJ Mauzo in de mix We zijn Global House Vibes. Ik heb nog even een paar stukjes muziek voor je te gaan. Onder andere Federal Grant met So Much Love. Maar nu eerst die heerlijke platen van alweer David Guetta. En dit keer samen met Jennifer Hudson met Night of Your Life.